Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Istanbul heeft de Gay Pride organisatie, zegt een Duitse Europarlementariër. Zij zat zelf ook enige tijd vast. Aanleiding was volgens haar een verklaring waarin de Gay Pride organisatie het afblazen van de parade veroordeelt. De Turkse autoriteiten lieten de Gay Pride gisteren om veiligheidsredenen niet doorgaan en wilden ook niet dat de kritische verklaring werd voorgelezen. Sympathisanten van de Gay Pride gingen vandaag in Istanbul de straat op, wat leidde tot confrontaties met de oproerpolitie. Mensen met psychische klachten komen vaak al bij de huisarts op een wachtlijst terecht. 52% van de huisartsen heeft geen tijd om hen meteen te helpen, blijkt uit onderzoek van de Landelijke Huisartsenvereniging. Doorverwijzen is moeilijk vanwege de wachtlijsten in de GGZ. Huisartsen moeten zelf de basiszorg leveren bij psychische problemen, bijvoorbeeld via een psycholoog die bij de praktijk werkt. Maar die hebben het zo druk dat het systeem nu dichtslipt. Volgens de huisartsen is de grens bereikt. Minister Schippers erkent dat de wachttijden lang zijn, al vallen ze nog wel binnen de normen. En ze zegt dat er wordt gewerkt aan verbetering. In Italië is een beruchte maffialeider gearresteerd die al twintig jaar werd gezocht. Ernesto Fazzalari werd vannacht van zijn bed gelicht in de regio Calabrië. Hij stond aan het hoofd van de Drangheta. In 1996 werd hij bij verstek tot levenslang veroordeeld wegens moord en afpersing. Op het EK voetbal heeft Frankrijk in de achtste finales Ierland uitgeschakeld. Het werd in Lyon 2-1. De Ieren kwamen al in de tweede minuut op voorsprong dankzij een penalty... en hielden daarna een tijd stand. Maar in de tweede helft maakten de Fransen hun favoriete rol alsnog waar. Ze scoorden twee keer en plaatsten zich daarmee voor de kwartfinale... tegen de winnaar van het duel tussen Engeland en IJsland. Het weer, vanavond opklaringen, de buien trekken weg. Morgen eerst veel bewolking met wat regen. Smiddags klaart het vanuit het westen op en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.